een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN is begonnen met het overbrengen van Afrikaanse migranten vanuit Libië naar Italië. Vanavond kwam een eerste vliegtuig aan met aan boord 110 vrouwen, kinderen en ouderen uit onder meer Eritrea en Jemen. Die zaten in Libische detentiecentra onder erbarmelijke omstandigheden. Vannacht volgt een tweede vliegtuig. Italië helpt de Libische kustwacht bij het tegenhouden van migranten, maar krijgt erop veel kritiek. Daarom is Italië nu bereid om via de VN vluchtelingen op te nemen, in de hoop dat andere landen dit voorbeeld volgen. De VN-veiligheidsraad heeft nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Daardoor wordt de olie-export met 90% verminderd. De resolutie was ingediend door de VS naar aanleiding van de laatste Noord-Koreaanse raketproeven. De Veiligheidsraad stemde er unaniem mee in. Ook China, de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, ging akkoord. Op zijn laatste werkdag van het jaar heeft president Trump de nieuwe belastingwet ondertekend. Die werd afgelopen week door het congres aangenomen. Het is de grootste belastinghervorming in de VS in 30 jaar... en de grootste politieke zegen in Trumps eerste jaar als president. Hij zei dat hij er erg trots op is. Trump tekende ook een tijdelijke begroting om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid op slot gaat. Na het ondertekenen vertrok Trump voor een vakantie naar Florida. Op 1 januari is hij weer terug in Washington. Het AD past zijn jaarlijkse oliebollentest aan. Volgende week zal de krant alleen de beste 75 adressen publiceren en niet meer de slechtste. Volgens hoofdredacteur Nijenhuis is niet de bedoeling om hardwerkende ondernemers de stuipen op het lijf te jagen. Het AD krijgt elk jaar veel kritiek van oliebollenbakkers die slecht worden beoordeeld, met name vanwege de beschrijvingen die de krant erbij zet. Het weer, het is nevelig met af en toe motregen. In de loop van de nacht wordt het zicht beter. Minima tussen 5 en 9 graden. Morgen veel bewolking met wat lichte regen. Het wordt dan 9 of 10 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. kerst. Zie. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie het op jouw ZFM Zandvoort. Ik zie hier Dennis. Ik zie hier ballen. Ik zie hier lichtjes in mijn ogen. Ongelooflijk wat een feest is het hier. Ik zeg, wagen dansje, want Zandvoorts dansvloer is geopend. You got to let it go. You got to let it go. I already told you all I know. You got to let it go. You got to let it go. I already told you. need an explanation. Back and forth, make up your mind. Tired of hesitation. Looking back at all the time we spent together. ほら Kimmy. turn around. else people have ever known. Speech samples. The computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. Speech samples. Rewriting, recreating the same old programs over and over and over. naderen de klok van 11 uur. Bedanken de one and only DJ Dion Sydney natuurlijk. Voor zijn bijdrage. Mijn naam is DJ JK. En je weet het. Volgende week vrijdag. 9 uur sharp. De See It Year Mix. Twee uur lang in de mix. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je bij de koffiezetapparaat kan vertellen van... Hey, ik was daarbij. En er komt natuurlijk ook als download. Zodat je er ook in de auto nog van kan genieten. Voor nu wens ik iedereen hele fijne kerstdagen. En doe rustig aan hè. We zien je volgende week. wenst je allemaal fijne dagen en...